Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse universiteiten hebben de laatste jaren honderden buitenlandse onderzoekers en samenwerkingen afgewezen. Dat deden ze om te voorkomen dat gevoelige informatie in het buitenland terecht zou komen. Deze man geeft veiligheidsadviezen aan de TU Delft en legt uit wat er wordt tegengehouden. Technologie die ehm, in feite ook bijvoorbeeld voor militair gebruik kan worden ingezet in het buitenland door ja, staten die eh, niet vriendelijk zijn naar ons. Ehm, en dan moet je denken aan eh, kunstmatige intelligentie. Het kan eh, chiptechnologie zijn, eh, biotechnologie, dat soort dingen. Ook wordt gekeken of landen als China, Rusland of Iran geen invloed krijgen op het onderwijs dat in Nederland gegeven wordt. Door de droogte zijn er deze maand al tientallen natuurbranden geweest in ons land. Gisteren was het raak in twee natuurgebieden in Zeeuws-Vlaanderen. In de dagen daarvoor gingen al meer dan 20.000 vierkante meter natuur in vlammen op in Limburg en Overijssel. Op veel plekken is deze maand nog geen regen gevallen. Daardoor is de grond uitgedroogd. In Parijs worden 500 extra straten autovrij. Dat is de uitkomst van een referendum dat is gehouden in de Franse hoofdstad. Was niet echt populair. Niet eens 4% van de mensen die mochten stemmen kwamen opdagen. De burgemeester vindt de uitslag alsnog belangrijk en gaat ermee aan de slag. In welke 500 straten straks geen auto's meer mogen komen, dat moet nog worden bepaald. En de eigenaar van Café Mes in Vlaardingen in Zuid-Holland... moet de naam van zijn zaak veranderen vanwege het woord mes. De gemeente zegt dat het echt geen 1 april grap is. Vlaardingen wil alle verwijzingen naar wapens uit het straatbeeld hebben... zodat jongeren er niet mee geconfronteerd worden. De eigenaar en stamgasten zijn stom verbaasd, zeggen ze tegen Hart van Nederland. De eerste eigenaar dat was Jan Mes. Het is een achternaam. Het heeft helemaal geen betrekking eh, op inderdaad een, eh, een mes? Nee, absoluut niet. Bij 87 jaar, zoiets achterlijks heb ik nog nooit meegemaakt. Slaat totaal nergens op. Ik vraag me af wat ze op dat stadhuis daar doen. Hebben ze daar niks anders te doen dan te zeiken en te zeuren? Dit bestaat al zo lang, altijd café mes. Woensdag komt de burgemeester langs om in gesprek te gaan met de eigenaar. En het weer nog vanochtend eerst kans op wat mist, maar die lost al snel op. Daarna af en toe wolken, maar ook best wat zon. Alleen in het zuidoosten zijn er wat buitjes. Het wordt vandaag 12 tot max 17 graden.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 Er zou ook een Hamas-kopstuk zijn gedood. Volgens de Israëlische minister van Defensie was hij de nieuwe premier van Hamas in een in Zevenhuizen in Groningen heeft een grote uitslaande brand gewoed in een bungalow. Daarbij zou iemand zwaar gewond zijn geraakt. De brandweer had veel mensen nodig om het vuur te bestrijden... omdat de vlammen hoog uit het dak sloegen. Het weer droog met wolken en zon vandaag. Het wordt 12 tot 17 graden. have been struck between the satin bowls and the bells.